Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De eerste malaria-behandeling voor baby's is goedgekeurd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het nieuwe middel is bedoeld voor pasgeborenen van tussen de 2 en 5 kilo. Tot nu toe werden baby's met malaria behandeld met medicijnen die eigenlijk voor oudere kinderen bedoeld zijn... waardoor er een hoger risico was op vergiftiging en bijwerkingen. Malaria wordt verspreid door muggen en is vooral in Afrika een van de dodelijkste infectieziektes... De WHO noemt de nieuwe behandeling een grote stap voorwaarts... en verwacht dat miljoenen baby's kunnen worden geholpen. De Iraanse en Amerikaanse delegaties zullen bij de vredesonderhandelingen in Pakistan... niet rechtstreeks met elkaar praten. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder zegt dat Pakistaanse bemiddelaars zullen optreden als tussenpersoon... en de boodschappen zullen doorgeven. Een vleesverwerkingsbedrijf in Brabant moet van de NVWA per direct alle producten terugroepen. Volgens de inspectie gebruikte het bedrijf bij het maken van gehakt delen van runderen die niet geschikt zijn om te eten. Ook werd er niet goed schoongemaakt en zou er soms bedorven vlees zijn verwerkt. Het bedrijf uit Nuenen heeft meer dan 200 klanten. En de Domtoren in Utrecht geeft aan alle kanten weer de juiste tijd aan. De minutenwijzer die in januari naar beneden viel is hersteld, gisteren teruggeplaatst en extra goed vastgemaakt. Het gevaarte van 70 kilo zwaar en 2 meter lang viel begin dit jaar op een lagere verdieping. Niemand raakte gewond. Mogelijk was de wijzer losgekomen van de Domtoren omdat de moer niet meer goed vast zat. De verkreukelde wijzer is hersteld en opnieuw verguld... Medewerkers hebben hem via de trap 55 meter omhoog getild. Het weer vanochtend eerst bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door.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 I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad, it's not so bad. the honest kind. When I say snow.